kom door de Britse inlichtingendienst geïnstalleerd. De Britten zouden vooral belangstelling hebben voor dochterbedrijf Bix... dat gespecialiseerd is in telecommunicatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In Amsterdam zijn drie mannen uit Litouwen en Albanië gearresteerd voor mensenhandel, verkrachting en bedreiging. Volgens het OM konden ze leven van het geld dat hun slachtoffers verdienden in de prostitutie. De vrouwen werden gedwongen om achter de ramen te werken in Utrecht, Den Haag en Alkmaar. Als ze niet genoeg geld verdienden, werden ze bedreigd en mishandeld. Eén slachter voor heeft aangifte gedaan van verkrachting. Justitie denkt dat zeker 13 vrouwen de dupe zijn geworden van mensenhandel. De wereldberoemde Turkse pianist Fazil Say heeft ook in tweede instantie een voorwaardelijke celstraf gekregen van 10 maanden voor godslastering. Say moest voor de Turkse rechter verschijnen omdat hij de islam op Twitter schijnheilig noemde. Hij werd eerder tot dezelfde straf veroordeeld, maar zijn advocaten eisten dat de rechtbank nog eens naar de zaak keek. De rechtbank veranderde niet van oordeel. Saai kan nog wel in hoog beroep gaan. De 43-jarige pianist is een criticus van de regering van premier Erdogan. In maart speelt hij in het Concertgebouw in Amsterdam. Het weer morgen en zondag zo goed als droog... met in de ochtend kans op mist en bewolking en smiddags de meeste zon. Bij weinig wind wordt het morgen maximaal 18 graden... en zondag 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet is de rechterbuis van de Benelux-tunnel dicht.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 De Euro Breakdown. Hè? Iedere vrijdag hoor je hem tussen 3 en 5 hier op CFM Zandvoort. De 40 beste van Europa. 23e jaargang, aflevering 38. En vandaag weer 20 september van 2013. Bij stijgers en dalers ziet de lijst er hetzelfde uit als vorige week. 16 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Deze week werden die gehaald door Avril Lavigne, Here's to Never Growing Up, Daft Punk en Pharrell Get Lucky. Will.i.am, Justin Bieber, hashtag Dead Power, ook deze week niet gehaald. 14 weken lang stonden zij in de lijst. Taylor Swift, Ed Sheeran, Everything Has Changed. 10 plaatsen winst pakken zij deze week en daarmee de snelste stijger. De snelste daler, die is een ander van Daxas, It's You. En It's You, die zakt 13 plaatsen. De langsgenoteerde plaat vinden we onderaan de lijst. En die andere vinden we op nummer 31 zometeen. Beide staan 17 weken in de lijst. Lana Del Rey, Young and Beautiful. En die andere is van Train en die heet Mermaid. De ene die we onderaan de lijst vinden, die is van Lana Del Rey, Young and Beautiful. Die zakt in de 17e week van 35 naar 40. Bastille met Laura Palmer, 14 weken in de lijst, zakt het van 33 naar 39 en 38.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 We kennen haar natuurlijk veel beter als eh, Lana Del Rey. Haar ene laatste hit heet eh, Young and Beautiful. En die andere die nog voorbij gaat komen, dat is Summertime Sadness. vijf weken geleden kwam die pla binnen. En deze Lana Del Rey Young and Beautiful is dus de langsgenoteerde. Eén van de twee langsgenoteerden met 17 weken zakt vijf plaatsen naar de laatste plek. Bastille met Laura Palmer vinden we op 39. En 38 Counting Stars. Dat is een liedje van de Amerikaanse pop-rock-band The One Republic. Net alles van hun derde studioalbum Inheems. Het nummer werd geschreven door de liedzanger zelf, Ryan Tader. En geproduceerd door eh, Tader met wat hulp van eh, Noel Cantanella. Het nummer vinden we al in de top 10 in 9 landen. En zelfs een top 5 notering in Australië, Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland en Schotland. En ook heeft de plaat al gepiekt op nummer 32 op de Amerikaanse Billboard Hot 100... en op nummer 2 op de Britse single chart. De bijbehorende videoclip van het liedje die is ook eindelijk te zien. Geregisseerd door James Lees. En dan zien we de band in een kelder onder een eh, kerkelijke gemeente rondrennen. Counting Stars werd gebruikt tijdens een show van The Voice in juni van dit jaar. sindsdien zien we het nummer steeds vaker in verschillende hitlijsten naar boven springen.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 Tell me what you want, yeah. Want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, want, want, want, want, want, want. I've been waiting all night for you to tell me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. in de lijst van Europa. Rudimental, Ira. Waiting All Night. 13 weken geleden kwamen zij binnen in de lijst. En deze week zakken zij drie plaatsen. 34 vorige week, 37 deze week. En voor de nieuwe van The One Republic. Counting Stars kwam nieuw binnen op 38. 36 Major Lazer Business Single. Watch out for this. In de 16e week zakken zij vier plaatsen naar 36. En helaas voor Coldplay was een nieuwe single een dag voor de release al online te beluisteren. De nieuwe single die lag op 6 september echt in de verkoop, maar op 5 september stond hij dus al op internet. Chris Martin en Co. Die mochten voor de film The Hunger Games Catching Fire de soundtrack gaan maken. Deze film die maakt deel uit van een uh, triologie. En die is vanaf 20 november dit jaar te zien in de bioscopen. Het nummer dat Coldplay voor de soundtrack maakte, dat heet Atlas. Het komt helaas niet op een eh, eigen album te staan. Maar gelukkig komt de plaat dus wel uit als officiële single... en kunnen we er toch van gaan genieten in de Euro Breakdown. Chris Martin en zijn mannen. Some saw the smoke Some heard some bad heet Atlas en is dus de soundtrack voor de film The Hunger Games Catching Fire. En Albert-Jan was net in de studio en die zei... ja, er staan geen leuke platen meer in voor de zaterdagmiddag. Toen liet ik hem alvast deze horen voor de grap. Grote kans dat deze dus zaterdagmiddag ook voorbij gaat komen.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 Die is van de Train and Mermaid. Een tijd voor ons om dan weer eens achterom te gaan kijken. Lana Del Rey, Young and Beautiful. 17 weken in de lijst, zak van 35 naar 40. Van 33 zakken naar 39 in de 14e week. Bastilles met eh, Laura Palmer. The One Republic, Counting the Stars. Nieuw binnen op nummer 38. Eh, 37 is voor Rudimental, Ellie Waiting All Night. Zak drie plaatsen in de 13e week. En vier plaatsen verlies in de 16e week voor Major Lazer, Bushy Single en Watch Out For This. De nieuwe single van Coldplay heet Atlas, komt deze week binnen op 35. En het zijn drie plaatsen verlies in de 14e week voor Chris Mellinghack. So Good To Me zakt naar 34. Major Lazer en hun uh, eh, Babbelbad, de zevende week alweer zakkend van 27 naar 33. wel Boré en Applaus in de tweede week omhoog van 38 naar 32. En Train met Mermaid staat ondertussen 17 weken in de lijst. Vorige week nog 26, deze week terug te vinden op 31. En als iemand het eh, momentum op dit moment wel te pakken hebt, dan is het Miley Cyrus. De zangeres die breekt momenteel record op record met haar nieuwe videoclip Wrecking Ball. Eerder deze maand verpletterde ze al het record van best bekeken YouTube-video in de eerste 24 uur. Ze behaalde 19,3 miljoen views en stootte daarmee de One Direction van 12,3 miljoen views voor Best Song Ever van de troon. Nu heeft ze nog een opmerkelijke record verbroken, namelijk de YouTube-video die als snelste 100 miljoen views haalde. Dus verslaat hij niemand minder dan eh, zichzelf. Dat was namelijk de eh, vorige clip Weekend Stap die de lijst hiervoor topte. Bizar is dat die clip de mijlpaal bereikt in 37 eh, uur. Terwijl Wrecking Ball dit voor elkaar heeft gekregen in 6 dagen. Minder dan 1 week tijd dus om 100 miljoen views te behalen dat nou echt is omdat dat nummer van Miley Cyrus zo goed is... of omdat ze toch wel in een eh, gênante pose op een bal zit tijdens de videoclip. Dat is de vraag. Maar dat werkt wel. Want ze komt deze week binnen in de lijst van Europa naar binnenkomen. Dat doet ze op eh, nummertje 30.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 He created this. De nieuwste zinger van John Legend, Made to Love. Vorige week kwam hij ermee binnen op nummer 36. Deze week gaat hij 7 plaatsen omhoog naar 29. En daarvoor die eh, hoogste binnenkomen, de laatste en de hoogste, Miley Cyrus en eh, haar Wrecking Ball. Gaan we langzaam uh, eh, verder omhoog, vinden wij op 28. Emily Sandé, Read All About It, part 3. Die zakt vier plaatsen in de 15e week. Deze plaat gaat er twee omhoog, van 29 naar 27 in de derde week.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 En ik heb het over Bruno Mars. Brengt ons weer op een mooi punt om weer eens achterom te gaan kijken naar wat we dan gehad hebben. Miley Cyrus en haar Racket Ball komen nu binnen op nummertje 30. Een zeven plaatsen winst in de tweede week voor John Legend. Made Love gaat naar 29. Emily Sandé, Read All About It, Part 3, 15 weken in de lijst. Vorige week 24, deze week terug te vinden op 28. Stroma Stromae en eh, Papa Ote, 3 weken in de lijst. Vorige week 29, deze week 27. Rihanna, David Guetta, Right Now. 14 weken geleden kwamen die de lijst binnen. Vorige week nog terug te vinden op 18, deze week op 26. Nummer 25, The One Republic, If I Lose Myself. 14 weken in de lijst, 19 vorige week, deze week 25. Jason Rulo samen met 2 Chain en Talk Dirty. Vorige week binnen op 30, deze week al omhoog naar 24. Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love. 15 weken in de lijst, zak 3 plaatsen naar 23. Bruno Mars, Trash in de 13 e week blijven zitten op nummertje 22. Jake Miller, A Million Lives. 15 weken in de lijst, vorige week 16, deze week 5 plaatsen lager op nummer 21 brengt ons halverwege de lijst. Halverwege de lijst staat ook nummertje 20 natuurlijk. Katy Perry en Roar. Drie weken geleden kwam zij binnen op eh, nou, nummer 35 geloof ik. Toen eh, omhoog naar 28. En deze week zelfs verder omhoog naar eh, nummer 20. Breakdown, the countdown of the continent. We, we don't have to worry about nothing. Cause we got the fire, and we are burning one hell of a something.